Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn 18 Koerdische betogers aangehouden. Ze waren het gebouw van het ministerie binnengegaan terwijl dat was verboden. Tientallen Koerden wilden aandacht vragen voor het lot van Koerden in Zuidoost-Turkije... waar het Turkse leger al een dag of tien bezig is met een offensief. Vooral uit de Turkse stad Silvan komen alarmerende berichten van Koerden over optreden van het Turkse leger. De regering en het leger zeggen dat ze in het zuidoosten van het land jacht maken op strijders van de terroristische beweging PKK. De ex-man van de vermoorde vrouw uit Hoevelaken is nu officieel verdachte, zegt de politie. De Libische ex-man was na de moord spoorloos. Er is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Zijn ex-vrouw werd vorige week woensdag dood in haar huis gevonden. Ze was moeder van zes kinderen. In Suriname is de pleegzoon van president Desi Bouterse gearresteerd. Het is Romano Meriba. Hij meldde zichzelf bij de politie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een roofoverval. Bij die overval werd de pick-up truck van Meriba gebruikt. Hij zei dat hij zijn auto had uitgeleend aan een vriend. Op de vraag aan Meriba van een radiostation waar hij op het moment van de overval was... wilde de pleegzoon van Bouterse aanvankelijk geen antwoord geven. In Schiedam is vanavond een stille tocht gehouden voor de vorige week vrijdag doodgereden Hamidou uit Schiedam. Er liepen 500 mensen mee. Na afloop waren er toespraken van nabestaanden. Een tante van Hamidou riep de daders op zich te melden. Het slachtoffer van 21 uit Schiedam werd aangereden door een gestolen auto. De wagen knalde na de aanrijding tegen een boom en de inzittenden sloegen op de vlucht.